NAC won thuis met 3-1 van FC Utrecht. Het weer, vannacht buien, morgen bewolkt met af en toe zon langs de kust. Mogelijk een bui en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. Zie. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. The Nightwalk. the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM. Radio Mario Zandvoort. The weekend party. The, the weekend party is now.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 en straks vanaf 12 uur nog minder onze eigen resident DJ Mouse Een uur uur lang live in de mix hier op je radio. Wat is het koud hè buiten afgelopen weken eh, bakken met sneeuw Ik was natuurlijk weer erg laat met de winterbandjes. Afgelopen maandag werd spoed gebeld. Jongens, er moeten winterbandjes onder. En eh, uiteindelijk rijdt het een stuk prettiger. Maar wat mij betreft, witte is leuk. Maar alleen eerst en tweede kerstdag en de rest van de tijd gewoon normaal weer. Het liefst 20 graden, maar ja. CWM Zandvoort, het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Onderweg zo meteen muziek van Alexander Burke en uh, Morgan met een laatst hit. Ook Shakira komt voorbij. Maar eerst muziek van Tango en Cash The Weekend 2010 versie. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Fam. Alexander Burke en eh, Lazy Morgan met Start Without You. Hij begint nou aardig, eh, aardig eh, commercieel te worden. We hadden hem al een tijdje geleden gedraaid in dit programma. En toen was het eigenlijk nog een heel onbekende plaat. Toen was het nog een promootje. En nu eindelijk is hij dan doorgebroken. En daarvoor Tango en Cash met The Weekend, de 2010 versie. Zometeen hebben we een blokje met showbiz nieuws. Wat voor leuke showbiz feitjes hebben we allemaal. Dat ga je zo meteen allemaal horen. Maar eerst nog even muziek onderweg. Bruno Mars. echte Just The Way You Are. Maar eerst Shakira featuring Dizzy Rascal met Loka. CFM, CFM, CFM's Nightwalk. Nightwalk. pick you up. She died for your love, but your love's like a lady. Sigo tranquila, like I'm on a beach in Anguilla, sipping my girl is a nutter. Hot girl, I heat up when I touch her. Chica caliente, got me bopping to merengue. I feel so El Presidente. I'm running shit and I'm loving it. She got a mean old bumper, you should see what she does with it. She dip it down low. I could never get enough, oh no, oh no. She gives me the runaround, but I stay chasing. But I need help, I'm in love with a crazy girl. But it's all good and it's fine by me, just as long as I hear her say, I puppy. And I'm crazy, but you make it. time to hit the. Ooh. And I'm crazy, but you like it. Cause I kind of girl like me for me and for her no more. Do you think she got it all? I got my kiki. And I'm crazy, but you make it. look not don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say. Angela. fantastische plaat, Bruno Mars, Just The Way You Are. En daarvoor we Shakira. Choosing Dizzy Rascal met Loca La van Shakira. En ze werd het even tijd voor iets heel, maar dan ook echt heel anders. Misschien het moment waar je de hele avond op zit te wachten op niet natuurlijk. Maar het is even tijd voor uh, showbiz nieuws. NW Nightwalks, show facts. NW Nightwalks, show facts. De ex van Jennifer Lopez zegt dat hij een video heeft waarop de diva naakt te zien is. Nou, dat is nog eens goed nieuws. Oh ja, Noah, zoals hij heet, wil de tape verkopen om er zelf nog wat rijker van te worden. De zangeres is dus natuurlijk light en wil voorkomen dat de video uitlekt. Jennifer rijdt naakt op een scooter in Cuba... en het materiaal duurt totaal 21 uur, zegt een woordvoerder van haar ex. En eh, Madonna heeft een, uh, kort een, eh, een sportschool geopend in Mexico. Dat was afgelopen maandag. Haar eerste eigen sportschool. En eh, nu moet hij alweer sluiten. Want eh, volgens de gemeente is het pand nog niet gecheckt op veiligheid. En we zijn erg blij dat Mexico, uh, dat Madonna Mexico uitzocht om een gym te openen. Maar als burgemeester moet ik er toch zeker voor zijn dat alles in orde is. Dat er genoeg nooduitgangen zijn, dat de brandveiligheid in orde is, et cetera, et cetera. Daarom hebben, heb ik besloten om Madonna's gym te sluiten. Dit zei burgemeester Dimitrios Sodi. Ze heeft nog niet gereageerd, maar ze zal ongetwijfeld niet vrolijk zijn als ze hoort dat, eh, dat de zaak nog binnen een week alweer gesloten is. En Eminem, grote favoriet voor de Grammy Awards. Eminem is grote favoriet op de komende Grammy Awards. De Amerikaanse rapper sleepte gisteravond, maar liefst eh, gisteravond, ehm, dat was eh, woensdag. Maar liefst 10 nominaties in de wacht. Hij maakte onder meer kans op een beeldje voor uh, beste album. Recovery, de beste song, Love the Way You Lie mee naar huis te mogen nemen. Ook Bruno Mars, Lady Gaga, Lady Anteboelem. Antebellum. En Jay-Z zijn grote kanshebbers. Bruno ontving eh, Zeven nominaties, waaronder voor beste plaat van het jaar, Nothing on You. En Mars wordt op de voet gevolgd door Lady Gaga, Lady Antebellum en Jay-Z. Erg, uh, goed voor zes nominaties. En werelds belangrijkste muziekprijzen worden op 13 eh, februari 2011 uitgereikt in L.A., oftewel Los Angeles. Dus dan weten we zeker wie of wat er weggaat met de prijzen. Eh, britney Spears werd niet geslagen. Britney Spears is niet geslagen door haar voormalige manager en geliefde Jason Travick. Dat laat de zangeres woensdagavond weten naar aanleiding van berichten op eh, Radar Online en in Star Magazine. Het verhaal van Star Magazine is volkomen onjuist, reageerde haar huidige manager op BritneySpears.com. Britney's ex-man Jason Alexander hielp het verhaal de wereld in. Alexander met wie de popsensatie zes jaar geleden twee dagen getrouwd was, had een geluidsopname. Hierop was een jonge vrouw te horen die eh, aan hem vertelde dat ze werd geslagen door haar vriend. En volgens de twee media's was dit de stem van Spears. De opnames zijn vals, zegt de zangeres. Vandaag eh, verklaart ook de stemanalist op Entertainment TMZ... dat het niet om Britney gaat. Een hoop ophef, een hoop ophef om niets dus. En dat ook nog eens op haar verjaardag. En eh, Rihanna ze wil een duet met Susan Boyle. Het is een beetje alsof je een huisschilder eh, laat samenwerken met een kunstschilder. Maar hitzangeres Rihanna doet graag een duetje met Susan Boyle. Ik hoorde dat, eh, net dat Subo met mij wilde samenwerken. Echter, veel cooler dan dat kan gewoon niet. Dat, twitterde Rihanna toen ze het nieuws hoorde. Rihanna reageerde op uh, opmerking van Susan... dat ze op haar beurt ook wel eens wat met uh, Riri wilde doen. Ze zouden zelf door haar, paars voor willen, haar haar paars voor willen schilderen. Verven. En eh, het past mooi bij Rihanna's rode koep. En uh, ja, dat houden wij natuurlijk Haar fijn in de gaten wat er allemaal gebeurt in de showbiz. Dus we zijn benieuwd of er binnenkort een eh, duetje in de hitlijst staat van Rihanna en Susan Boyle. En nog een berichtje. Afgelopen weekend was Justin Bieber in Madrid... waar hij eiste dat fans en journalisten geen foto's van hem maakten. Zijn vermoede ogen konden het geflitsen niet meer aan. Afgelopen jaar liet hij zich al vaker van zijn slechte kant zien... tijdens een tv-optreden. Een floormanager moest het bekoren... terwijl hij Justin gewoon naar het podium wilde begeleiden. Raak me fucking niet meer aan, schreeuwde Bieber. Ja, we eh, hebben in Engeland uh, eh, DJ Groot Apple eh, ophef veroorzaakte veroorzaakt door hem verwend krenk te noemen. En ja, in Amerika is de man, man jochie eigenlijk. Het is nog maar een broekje. Nog nat achter de oren is ja, een van de populairste tienersterretjes van Amerika. En ja, de kleine meisjes vallen allemaal voor Justin, Justin Bieber. Maar op zich loopt die jongen aardig naast zijn schoenen. Zijn de geruchten dan, hè? Ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk. Maar CFM Zandvoort, het beste van dance en R&B in de mix op de radio. We gaan door met lekkere muziek. Zometeen Daniel Bovi, Roy Rox en Ricky Rivaro met My Destiny. Maar eerst Nelson met She's Gone. Dat nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We zijn bij je tot aan 1 uur. Who's that girl? So beautiful. So fast gone. don't know where she's from. She passed me by. van dance en R&B in de mix op de radio worden. Muziek van Daniel Bovi, Roy Rocks en eh, Ricky Rivaro. Met de My Desire en dan de Ricky Rivaro Club Edit. En daarvoor horen we Nelson met She's Gone. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. Every Saturday night, night, night, night. Dance night on ZFM. I know you're gonna dig this. Party Update. De Party Update, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vandaag. Vandaag 4 december 2010. In de Escape Amsterdam hebben we zoals altijd Framebusters. Met onze eigen zandvoerster Raimundo. Hij doet vanavond samen met Eddie van der Zwan, Gabriel en Castellon. Norman Sorayas on percussions en de MC is uh, G. En in Electric at the Lux hebben we Danny. En vanavond voor de liefhebbers van Latin. De Latin Lovers, vanavond in Panama. En dat is met eh, Roog, Groove Lennox, Jasper Klaas en Chris Rocks. Vanavond dus Panama. Latin Lovers en dat duurt allemaal tot 4 uur in de ochtend. Voor Latin moet je dus wezen in de Panama. In Paradiso vanavond Earth 11th Anniversary. Dat is in Area 1. Anthony Papa uit Australië, Per Preston. En in Area 2 houden bij Smaakstof, Eric E., Bjorn en Timo Rom. En in Area 3 hebben we TBC, Benji Jalal, Cherry on Top en Swoon Visual. Tot vanavond dus in de Paradiso Earth 11th Anniversary. En voor een wat grotere feestjes vanavond in Sporthallen Zuid hebben we Time Warp Holland is uitverkocht. Maar ik zal je toch even vertellen wat er allemaal gaat. is. Misschien heb je die kaartjes al. Misschien denk je van, hé, verdorie. Maar het is helaas uitverkocht. Maar onder andere een heleboel eh, area's. Met onder andere eh, Matthijs Tansman. Sven Veet. Eh, Darko Esser. Steve Ragmat. Speedy J. Chris Liebing. Zijn er onder andere Daniel Sanchez. Lauren Garnier. Jason Shaw en de Pete Bandits. Eh, Oliver Whiter en Urion Cheeks. En John Joe Daniel. En nog eh, meer uh, eh, DJ's. Vier area's. Vanavond tot 7 uur in de ochtend. Time Warp Holland in Sporthallen Zuid. En, vanavond in Winterland, dat is te vinden op het uh, We hebben we Freeze Brothers in the Boot Exclusive. En dat is natuurlijk met de Brothers in the Boot. En vanavond een nieuw feest wat dichter bij huis in Haarlem hebben we in, in, eh, in Storing. Dat is niet eh, in Storing dat je denkt van, hé, hey, is er wat stuk? Nee. De locatie is Storing. Dat is vinden op het Houtplein nummer 12. En het feestje heet Kortsluiting. Hoe kan het ook anders? En eh, de line-up is Just Regular Guys, Tino Schut, Sound Balance, Marnix, Markbone en Isodwar. Zoiets dergelijks. Vanavond dus Storing in de storing, kortsluiting. Het duurt allemaal tot drie uur vannacht, dus eh, ja, het is kort. Van tien tot drie, het is om tien uur begonnen, dus eh, tot drie uur keer je daar zeker uit je bol gaan. Maar als je er nog even verder wil feesten, dan hebben we natuurlijk nog veel meer leuke feestjes voor je. Want als laatste voor vandaag, zaterdag 4 december, hebben we in de Stalker nog een feestje, Revolve. Het feest is vanavond met Rubix en Dirty Caps en Elroy van der Leij. Vanavond dus in de Stalker tot vijf in de ochtend ben je van harte welkom met het feestje Revolver. En tot zover ook de party update. We gaan door met muziek en straks natuurlijk de Nightwalk 10. Wat is er deze week nieuw binnengekomen? Wat staat er deze week op één? Je gaat het allemaal horen. Maar eerst lekkere muziek hier op CMM's Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Fam. Holland's number one, number one dance show. Nightwalk, Saturday night on ZFM. Hello Paradise, paradise, paradise. living in the hands paradise. Been spending most our lives living in the paradise. Keep spending most our lives living in the paradise. Keep spending most our lives living in the paradise. Tell me why are we so blind to see that the one are you and me?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 Fool, that ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life to a god. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me?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 Bad woman, bad woman, that's just what you are. Yeah, you'll smile in my face, then rip the brakes out my car. say mouth. The square root of 69 is eight something, right? Cause I've been trying to work it out. Ah, good weed, white wine. Uh, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay you just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna Not say. Everybody knows how to work my body, knows how to make me want it. But boy, you stay up on it. You got the something that keeps me so off balance. Baby, you're a challenge looks for your talent zaterdagavond in de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Hoor dit blokje van drie als eerste Coolio versus eh, Rico Berlusconi met Gangsters Paradise. Alleen dan in een dancejasje. Toen een plaat, de tweede plaat alweer van Bruno Mars. Dus hij doet het goed. Eh, hij heeft grof geld verdiend in dit programma, zou je bijna kunnen denken. Bruno Mars, zijn laatst verschenen in Grenade. En toen deze fantastische plaat van Rihanna. Featuring Drake met What's My Name. En dat is eh, dan weer een nieuwe plaat van Rihanna. In Engeland, uh, nee, wat in Engeland. In Amerika doet hij het heel erg goed in de hitlijsten. Dus eh, in Nederland gaat hij langzaam de hitlijsten binnenstormen. Rihanna en Drake met What's My Name. En de volgende plaat is de Weekly Hotshot van afgelopen week op Dance for the Web. Het is de nieuwe plaat van de Black Eyed Peas the Time, de Dirty Bitch versie. Gaan we nu draaien. Nou ja, gewoon de Dirty Bit heet het. De Black Eyed Peas met The Time. En zometeen de Nightwalk 10. Wat is er nieuw binnengekomen en wat staat er deze week op een? Dat ga je zo allemaal horen. Maar de plaat van de Black Eyed Peas en The Time. Dirty Bit. telling you, I, I, I, I had the time of my life, and I need. De The Time. En natuurlijk gepikt uit de film eh, Patrick Sweetie. Eh, Swayze, Weilen Patrick Swayze met de eh, I Have The Time Of My Life. Zie hem Zo, Want het is even tijd voor The Night Walk 10. Wat staat er deze week op 1 en wat is er deze week nieuw binnengekomen? Je gaat het nu allemaal horen. Deze week op 10, één plaatsje gezakt, dus hij ligt er bijna uit. De Swedish House Mafia met One. Op nummer 9, Twee plaatsen is gezakt voor Klaks met Catch a Fall. Op nummer 8 vorige week nog 6. Lisa 3D met Nein Man. Ik wil niet tanzen. Op nummer 7. Vorige week 8. één plaatsje gestegen dus voor Afro Jack 1 van Simmons met Take Over Control. Op nummer 6 vorige week nog 4 Tim Burke met Bromance. En zijn nieuwe plaats natuurlijk eh, Seek Bromance. Dat heeft hij een dame ingehuurd om de tekstjes voor in te zingen. Nummer, eh, op nummer 6 deze week dus Berg met Bromance. Op nummer 5 deze week de hoogst nieuw binnenkomen. En ook eigenlijk de enige nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. Het is David Quetta featuring Rihanna met Who's That Chick? nieuw binnengekomen op nummer 5. En deze week op 4 1 plaatsen gestegen voor de Swedish House Mafia. Futuring Tini Tampa met Miami to Ibiza. En op 3 deze week blijft staan Ricky L. Futuring Mick met Born Again, de Balearic Soul Mix. En op 2 ook blijven staan. Vorige week stond hij ook op 2. Die week ervoor ook Bruno Mars met Just The Way You Are. En op 1 deze week, vorige week ook op 1 die week. Daarvoor ook op 1 die fantastische plaat van eh, A-Track... tezamen met eh, Armand van Helden. Oftewel Duck Sauce met Barbara Streisand. En die ga je natuurlijk nu horen hier op CFM Zandvoort... in de Nightwalk. Duck Sauce met Barbara Streisand. Barbara Streisand. The Nightwalk 10, number 1. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Dan, 10. A-Track, samen met uh, Armand van Helden. <clears throat> Zo, het in mijn keel. Biertje. En, uh, eh, terwijl Duck Sauce met Barbara Streisand. Wederom uh, voor, ik geloof alweer de derde of de vierde keer alweer op nummer 1 in de Nightwalk 10. Wat betreft het eerste uurtje. Zo. <clears throat> Eerste uurtje van de Nightwalk zit er op. Zometeen vanaf 12 uur iemand minder onze eigen resident DJ Mouse. Een uur lang live in de mix op de radio. ik heb even gespiekt. Hij heeft fantastische muziek meegenomen. Het eerste half uurtje is heel rustig. En het tweede half uurtje komt hij lekker op tempo. En als het eindelijk lekker wordt, dan, uh, is het afgelopen. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 12 uur. 106.9 ZFM. Radio Mario Zandvoort. turn this car around. I never should have left you there. Boy, this traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life house quick, quick, quick.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 Mark Visser met het NOS Journaal. De gezondheidszorg in Nederland kan zeker een half miljard euro goedkoper... als er minder onnodige operaties worden uitgevoerd, zeggen onderzoekers. Het aantal operaties varieert sterk per regio. Zo worden in Zeeland veel minder hernia-operaties uitgevoerd... dan in bijvoorbeeld Eindhoven en Arnhem. Als artsen veel meer opereren dan het landelijk gemiddelde... zitten daar volgens de onderzoekers onnodige en kostbare ingrepen bij. Voor het platleggen van de website van het Openbaar Ministerie is een man van 19 uit Hoge Zandsappermeer aangehouden. Volgens de politie is hij als sympathisant van Wikileaks medeverantwoordelijk voor de gerichte cyberaanval. De verdachte werd opgespoord aan de hand van het IP-adres van zijn computer. Dat hij meegestuurd met de software waarmee hij de website van het OM aanviel. Het aantal jeugdgroepen dat overlast veroorzaakt is het afgelopen jaar gedaald. Volgens de politie zijn er nu 1527 van zulke groepen, ruim 200 minder dan eind vorig jaar. Van die jeugdgroepen zijn er 89 echt crimineel. De politie denkt dat het aantal van ruim 1500 jeugdgroepen niet verder omlaag kan. CDA en VVD zijn daar verbaasd over. In het centrum van Stockholm zijn twee explosies, een dode en twee gewonden gevallen. Eerst ontplofte een geparkeerde auto in een straat vol winkelende mensen. En even later was er vlak in de buurt nog een explosie. Een man lag dood op de grond. Volgens sommige bronnen heeft hij zichzelf opgeblazen. Het groot kinderdicté De Nederlandse taal is dit jaar gewonnen door de elfjarige jarige Lux uit Amsterdam. Hij maakte maar één fout kinderdicté werd dit jaar geschreven door kinderboekenschrijfster Mirjam Oldenhaven en had als titel Mug en het werd voorgelezen door Philip Frerix. In de Eredivisie voetbal heeft koploper PSV zijn uitwedstrijd tegen de Graafschap punten laten liggen. Het bleef 0-0. Ook Roda en ADO hielden elkaar in evenwicht. In Kerkrade werd het 1-1. Hekkensluiter Willem II verloor